uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Asielzoekers moeten in de toekomst niet meer worden opgevangen in een groot tentenkamp... zoals in Heumensoord bij Nijmegen. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman zeggen... dat deze vorm van grootschalige opvang schadelijk is... voor de veiligheid en gezondheid van asielzoekers. Ze bezochten het kamp na klachten over gebrek aan privacy... de uitzichtloosheid van de asielprocedure en discriminatie... Sinds oktober vorig jaar worden in de tenten duizenden vluchtelingen opgevangen. De Amerikaanse voorverkiezingen zijn in de staat New Hampshire bij de Republikeinen gewonnen door Donald Trump en bij de Democraten door Bernie Sanders. De stembureaus gingen rond 1 uur Nederlandse tijd dicht. Ruim twee derde van de stemmen zijn nu geteld. En Trump heeft inmiddels een overwinningsspeech gehouden. Hij staat op ruim 34 procent van de stemmen. John Kasich is bij de Republikeinen tweede met 16 procent. Hillary Clinton, de democratische kandidaat die in Iowa Bernie Sanders net versloeg, heeft haar nederlaag erkend. Sanders heeft 60% van de stemmen en Clinton 38%. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een streep gezet door het Clean Power Plan. Het plan van president Obama om de CO2-uitstoot van Amerikaanse energiecentrales aan banden te leggen. Obama wil daarmee de klimaatverandering tegengaan maar 27 staten en een groot aantal bedrijven vinden het illegaal. Hun verzoek om het plan te verwerpen haalde het maar net. Vijf van de rechters van het Hof gaven hen gelijk. Vier waren op de hand van Obama. En steeds meer mensen leasen een elektrische fiets. Niet alleen in het kader van duurzaamheid, maar ook omdat het goedkoper is dan het leasen van een auto, zeggen leasebedrijven en fietsproducenten. Ze verwachten een grote groei, vooral als de Belastingdienst het financieel aantrekkelijker maakt.